Eerder op de dag was de luchthaven ook al enige tijd dicht vanwege de mist. Vluchten die al onderweg waren moesten uitwijken naar andere luchthavens. Vanochtend is het vliegverkeer op Eindhoven Airport hervat. De autoriteiten in Australië hebben duizenden toeristen langs de oostkust opgeroepen te vertrekken. Het advies is om het gebied tussen de kustplaats Batemans Bay en de deelstaat Victoria voor zaterdag te verlaten. Komend weekend wordt harde wind verwacht en temperaturen van ruim 40 graden. Dat wakkert de bosbranden nog verder aan. Omdat sommige wegen door de branden onbegaanbaar zijn geworden... helpt het leger bij de evacuatie met twee schepen en vijf helikopters. Australië wordt al weken geteisterd door honderden bosbranden. In Drachten hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht voor de 16-jarige Roan, die vorige week werd neergestoken bij een café. Ook burgemeester Rijpstra liep mee. Roan overleed afgelopen zondag aan zijn verwondingen. Twee jongens van 14 en 15 zijn na de steekpartij opgepakt. De aanleiding voor het incident in Drachten is nog onduidelijk. Bij overstromingen in de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen. Volgens het ministerie van Sociale Zaken raakten tienduizenden mensen dakloos. Door moessonregens en overstroomde rivieren zijn op oudejaarsavond delen van de stad onder water gezet. In Amsterdam zijn twee mannen neergeschoten. Dat gebeurde op een parkeerplaats aan de Gasperplas in het zuidoosten van de stad. De twee zijn met schotwonden naar een ziekenhuis gebracht. De dader of daders zijn er waarschijnlijk in een auto vandoor gegaan. Over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam is nog niets bekend. Het weer, eerst wat nevel of mist, in het oosten nog wat zon...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 Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. ZFM in de morgen met Gerloogman. Goedemorgen Zandvoort, de tweede uur. ZFM in de morgen. En we hebben weer eh, een eh, hele mooie lijst met muziek. Steve Miller Band zie ik staan, de Bee Gees, Andy Williams, Tiffany, uh, Andrew en nog veel en veel meer. Dus wat dat betreft eh, staat er genoeg te beleven. Eh, nou, het wordt alweer licht in Zandvoort. Het is redelijk weer. Het blijft in ieder geval droog vandaag. Dus ja, dat, dat, dat is al fijn. En het is een beetje het, het, het, het gedeelte van het jaar natuurlijk. Januari is nooit de meest opgewekte maand. Februari is nog erger. Maar dan begint het weer maart. Oh, dan komt het zonnetje weer uit en dan kunnen we weer het strand op. En dan hebben we weer feest en plezier. En eh, ja, zo werkt dat een klein beetje. Hier is Post Malone. En Circles. met, eh, met barbed wire. Met prikkeldraad. Daar kan je hem aan herkennen. Dat is handig. En weet je dat Post Malone is als je tegenkomt. Goedemorgen Zandvoort. Steve Miller Band. De mooiste muziek hier. De leukste muziek. Bijna tien over acht. En hier you fly like an eagle. slipping, slipping, slipping. Into the future. keeps on slipping, slipping, slipping into the future. in eh, januari 1967. In het begin maakten ze psychedelische bluesstijl. En eh, dit was een van zijn grootste hits. Fly Like an Eagle. Gerloogman. Dank je. Bij ZFM in de morgen. Dat je het weet. Kom op jongens, even dansen. Heb de dansvloer op. dansschoentjes aan. Mooi nummer op je rug. Hier zijn de Bee Gees. En de Night Fever bij ZFM. hand op dit moment. We zitten er net in. Nou, nou, nou, nou, wat een feest. Hebben we het ook zo leuk gehad met oud en nieuw. Twee van de drie Noord-Hollanders is er klaar mee met het vuurwerk. En die heeft het helemaal gehad. Dat blijkt uit een onderzoek van Kieskompas... en wordt bevestigd door de uitslag van Noord-Hollands Nieuwspanel... waarbij 61% van de ondervraagden aangaf voorstander te zijn van volledig vuurwerkverbod. Nou, dat lijkt me dan duidelijk. Hier is Andy Williams. Hey little girl, comb your hair, fix your makeup. Soon he will open the door. Don't think because there's a ring on your finger, you needn't try anymore. For wives should always after day. There are girls at the office, and men will always be men. Don't send him off with your hair still in curlers. You may not see him again. something pretty, something you'd wear to go to the city and dim all the lights, pour the wine, start the music, time to get ready for love. Time to get ready for love. Andy Williams. volgens mij een van de mooiste platen die hij ooit gemaakt heeft. Nooit een hit geweest in Nederland. Maar zeker de moeite waard om te draaien. Howard Andrew Williams. Voor vrienden Andy. leukste muziek hier bij ZFM. Bijna tien voor half eh, tien. Hier zijn de Stranglers. En No Mercy, No Mercy. Kom op jongens, doe wat. Every day you're working like a slave. Sweating buckets, hoping that you get it right.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 Leuk hè, die info. Heb je wat aan? Kan je wat mee? Kan je goed de dag door? Spanning en sensatie. Zo lijkt het wel, hè? Ciao Becky Hill, Rebecca Clares Hill uit Engeland. Beroemd geworden eigenlijk door uh, The Voice UK. En dit kennen we ook nog, zit nog in de reclame. Ergens een cover hiervan. Dit is Tiffany. And I think we're alone now. Ja? We're Alone Now. Dat was Tiffany uit Amerika. De zangeres je toen, toen, toen. Maar nu niet meer natuurlijk. Nu is ze wat ouder. En eh, ja, er zijn weer een hoop dingen te gebeuren in Zandvoort. In, eh, vandaag is het lasergame in het sportcentrum Zandvoort. En de derde, oh, dus eh, morgen nieuwjaarsreceptie in Nieuw Unicum. Dus daar kan je ook naartoe. En uh, dat is dan, uh, even kijken, eh, vrijdag. zaterdag is de Oud-Zandvoort-wandeling in het Zandvoortsmuseum om twee uur. Daar kan je ook naartoe. En het nieuwjaarsconcert de Agatha-kerk, de 5e van januari om 14.30 uur. Dus dan weet je dat. Hier is Andrew Gold. He was born on a summer day, 1951. And with the slap dress him up warmly and we will send him to school. It'll teach him how to fight to be nobody. keer opgenomen. Dit is een soort uh, heropname van hem.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 feel Eh, dagelijks om eh, half twee. Case in de wolken dagelijks. Met uitzondering, eh, nou dat geldt niet meer, om half vier. En Panosa zaterdag om acht uur. Dus altijd leuk om te zien dat... ja, om te weten dat je naar leuke films kan gaan.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 Op eind 2018 eh, een hit met deze... Goedemorgen. Goedemorgen. Je luistert naar Loogman bij ZFM. Dat is leuk om te horen. Dat is leuk om te horen met muziek van Cor Nou, dat is een, eh, bijzonder fijn eh, duo. Een bijzonder fijne combinatie. Als zeg ik het zelf. Hey, hebben we daar geen Paul McCartney Wings? en The Band on the Run. Bij hem in de morgen. McCartney samen de Wings en Band on the Run bij ZFM. Goedemorgen. Op eh, YouTube kan je filmpjes zien van Paul McCartney. Geeft hij interviews en dan vertelt hij over hoe sommige nummers eh, eh, tot stand zijn gekomen. Het is razend interessant als je Paul McCartney leuk vindt en als je fan bent. Dan zou ik zeker een keer kijken. Hier is High Gloss. You never know bij ZFM. You never know dat klopt. En we zijn er de hele dag, 24 uur per dag. Met de leukste programma's. Bijna kort voor negen. Uh, 10. Kort voor tien. De ZFM zoekt vrijwilligers, dus als je een keer eh, verder wil... moet je even op eh, internet kijken. Verslaggevers, redacteuren en technici gezocht. and Melktown. Look what you have gone. Spyglass en You Never Know bij ZFM. Goedemorgen, dames en heren. Ben jij lekker wakker, want het is eh, tien voor tien. En eh, je hebt nog een paar dagen om eh, te kunnen gaan schaatsen. Bij de schaatsbaan in Zandvoort op het Raadhuisplein. Leuk hoor. Heb je het al gezien? Zo gezellig. Het is zo gezellig en één groot feest. Ja, dat helaas aan alles komt een eind. Ja, ja, ja. Op 13 januari is er ook nog een informatieavond voor de Formule 1. En dat is in... Kijk hoor. Oh, de blauwe tram. De blauwe tram, Louis David Carré. En begint om eh, half acht. dan kan je alles vragen wat je, wat je wil weten over de Formule 1. Voor bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Hier is Ten CC.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 Ja, denk daar niet licht over. 10cc bij ZFM. En the things we do for love. ZFM. ZFM. ZFM. Juist. Midnight at the Oasis. En zo heet het liedje. Brand New Heavies. Eh, Midnight at the Oasis. Nou, we lopen al tegen het eind van eh, dit programma aan. Midnight at the Maar eerst nog wat muziek. Night at the Oasis. Oasis. brand new heavies. En dit is de laatste voor vandaag, voor mij, wat mij betreft. Hou in de gaten, 3 januari, morgen is de nieuwjaarsreceptie. in nieuw unicum, De Brink, om eh, half acht tot half tien bij uh, Nieuw Unicum.